7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar 35.000 meldingen van kinderporno op internet binnengekomen. 10.000 meer dan het jaar ervoor. Medewerkers van het meldpunt kinderporno op internet... bekeken na meldingen ruim 100.000 video's en websites van vermoedelijk misbruik. Ruim twee derde van de video's bevatten strafbaar materiaal. Veruit het grootste deel stond op Nederlandse servers. Een Britse inlichtingendienst ontkent dat het Donald Trump heeft afgeluisterd voordat hij president werd. Trump tweette eerder deze maand dat zijn voorganger Obama hem heeft laten afluisteren in zijn Trump Tower. Een oud-rechter zei deze week op Fox News dat Obama dat via de Britten heeft laten doen. De inlichtingendienst zegt dat het onzin is en dat de beschuldigingen moeten worden genegeerd. Meestal wil de dienst niets kwijt over zijn activiteiten. De Mexicaanse staat Veracruz zoekt op sommige plekken waar illegale graven zijn bewust niet naar slachtoffers. De opsporingsdiensten zijn bang veel lijken of menselijke resten te vinden, terwijl de mortuaria al overvol zijn. In Mexico woedt al jaren een bloedige drugsoorlog waarbij tienduizenden mensen zijn vermoord. Er worden geregeld massagraven ontdekt. Het CBS zegt dat een steeds groter deel van de werklozen uit 55-plussers bestaat. Want jongeren vinden sneller een baan dan ouderen. Van de werkloze mensen tot 35 jaar vond ongeveer een derde binnen drie maanden weer werk. Bij 55-plussers was dat maar 1 op de 14. Ajax heeft zich geplaatst voor de kwartfinale in de Europa League. De Amsterdammers wonnen gisteravond in de arena met 2-0 van FC Kopenhagen. Dat was genoeg om de 2-1-nederlaag van vorige week in Denemarken goed te maken. De doelpunten werden in de eerste helft gemaakt. Traoré en Dolberg scoorden. Die laatste benutten een strafschop. Het weer. In het oosten regent het nog wat. In de loop van de dag wordt het droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 10. In de avond gaat het weer regenen. Morgen een grijze dag met veel regen bij een graad of 11. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan...